Politiek verslaggever Roel Bolsius noemt één reden waarom de Raad het schrappen van die voorrang afkeurt. Statushouders hebben een ongunstigere uitgangspositie op de woningmarkt. Nou, dit is één van de instrumenten voor gemeenten om iedereen een gelijke uitgangspositie te geven. Dit zou statushouders dus op achter zetten, dat is ongelijke behandeling en dus in strijd met de grondwet. Ook leidt het plan tot alleen maar vollere AZC's, omdat statushouders daar nu massaal aan het wachten zijn op een woning. De burgemeester van Capelle aan den IJssel vraagt mensen om niet te speculeren over het incident van gisteren... waarbij een jongen van 15 werd doodgeschoten door de politie. Hij zegt dat de impact van wat er gebeurde groot is. Agenten waren gistermiddag afgekomen op een melding van de diefstal van een fatbike... waarbij zou zijn gedreigd met een vuurwapen. De verdachte sloeg op de vlucht. Bij een vestiging van McDonald's werd de 15-jarige jongen uit Gouda door agenten doodgeschoten. Duizenden 17-jarigen krijgen deze week de dienstplichtbrief op de mat. Daarbij krijgen ze nu voor het eerst ook een enquête over het leger... met de vraag of ze een leven als militair zien zitten. Volgens militaire vakbond ACOM is dat veel te vrijblijvend. Ze moeten wel eh, beseffen, en daar moet die enquête ook over gaan... dat je niet een te mooi of een te rooskleurig beeld schept. Het beroepsleger en vooral beroepsmilitair is het meest serieuze beroep ter wereld... En eh, daar zitten inderdaad eh, risico's aan. De bond vindt ook dat Defensie ervoor moet zorgen dat het een aantrekkelijke werkgever is... waarbij personeel lang in dienst wil zijn. En de marathon van Berlijn had gisteren een bijzondere deelnemer, Harry Styles. Hij liep met een zonnebril, een hoofdband en had zich ingeschreven onder een valse naam toch werd hij herkend en werd zijn foto gedeeld op social media. We weten ook hoe snel die was. Hij liep de marathon in 2 uur, 59 minuten en 13 seconden. En dat is best wel snel. Het weer zo goed als droog. In het westen af en toe wat gesputter. En het is een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog wat hardnekkige files in Noord-Holland. Dat komt met name door de werkzaamheden op de A10 Oost. Dat zorgt bijvoorbeeld voor file op de A10 Noord richting Utrecht. Tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Amsterdam Zuidoost. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file bij knooppunt Diemen. Daar sta je nu een kwartier te wachten. En verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Gorkum.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 In het aanmeldcentrum in Ter Apel waren de afgelopen twee nachten opnieuw meer asielzoekers dan de 2000 die is toegestaan. Het COA krijgt daarom opnieuw een boete van 100.000 euro. Opnieuw is in Rotterdam iemand overleden bij een bedrijfsongeval op een schip. De man was samen met collega's in het ruim van het schip aan het werk. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Defensie stuurt vanaf vandaag een enquête naar jongeren in de dienstplichtleeftijd... om te polsen of ze in het leger willen dienen.